7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De huizenmarkt heeft tot nu toe weinig last van de coronacrisis, zegt makelaarsvereniging NVM. Sinds half maart zijn er iedere week 2500 tot 3000 woningen verkocht via NVM-makelaars. Dat is ongeveer evenveel als het gemiddelde van voor de coronacrisis. Mogelijk komt dat doordat de rente nog steeds erg laag is. Wat wel opvalt is dat er veel meer vrije sectorwoningen in de verhuur komen... Dat komt mogelijk doordat er veel minder via Airbnb wordt verhuurd aan toeristen... die er op dit moment nauwelijks zijn. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni om 12 uur s middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen al in het Pinksterweekend... van 30 en 31 mei konden openen, maar het kabinet staat dat niet toe. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's vroegen het kabinet juist om de terrassen niet eerder te laten opengaan omdat het dan waarschijnlijk meteen erg druk is. Op een vakantiepark in Ede in Gelderland is een voortvluchtig kopstuk van een criminele familie uit Os opgepakt. Toon R. werd aangehouden bij een inval in zijn vakantiehuisje. Volgens het Openbaar Ministerie was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant. Hij wordt onder meer verdacht van wapenhandel en drugsdelicten. Vorig jaar werden al andere familieleden opgepakt, onder wie Martin R., de vermoedelijke leider van het criminele netwerk. President Trump geeft de Wereldgezondheidsorganisatie 30 dagen om te hervormen. Anders stopt de Verenigde Staten helemaal met betalingen. Een maand geleden zei de Amerikaanse president al dat de organisatie heeft gefaald bij de bestrijding van het coronavirus... en dat de WHO China niet kritisch genoeg heeft benaderd. En hij zette toen de betalingen aan de WHO al tijdelijk stop. Het weer vooral in het zuiden zon, in het midden en noorden ook wolkenvelden... en op de Wadden vanochtend kans op wat regen... Met een zwakke tot matige westenwind wordt het 17 graden aan zee, mogelijk 24 graden in het binnenland.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 Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. vingers op Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. this land. washed away. Dream on, black boy, black boy. Dream on, white girl, white girl. Then wake up to a brand new day. girl. White boy, black girl. Black boy, white girl. nodig heeft, is dit. internet. www.zfmzandvoort.nl Got bass in pocket Gunpowder I'm gonna use it Intention I feel been driving, detour leaning, no reason.